uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Een man van 80 moet als het aan het OM ligt de cel in... omdat hij een vrouw zou hebben aangespoord een einde aan haar leven te maken. De vrouw van 32 kocht het dodelijke zelfmoordpoeder X. De man zou haar instructies hebben gegeven en hebben aangemoedigd om het in te nemen. En uiteindelijk deed ze dat ook. Het OM wil dat de man ruim een half jaar de gevangenis in gaat. Bij de tarwekamp in Den Haag zijn de hekken weggehaald bij de flat waar afgelopen maand een dodelijke explosie was. Gesloopt wordt er nog wel en dat blijft voor de omwonenden heftig om te zien. Ja, dat is denk ik voor mij nu wel het meeste impact eh, heeft het wel gehad. Dat ze die woningen wat meer aan de zijkant aan het afbreken waren. Omdat je dan gewoon elke keer gewoon van die soort frozen in time kamers tevoorschijn zag komen. Die dus ja, afgebroken worden. Dat maakt misschien wel de meeste indruk eigenlijk. Bij een explosie in Den Haag kwamen zes mensen om het leven. Internetorganisaties willen dat de overheid van Instagram, Facebook en X afgaat. De platforms zijn een gevaar voor de rechtsstaat en onze vrijheid, zeggen ze. Omdat de bedrijven zonder schaamte op zoek zijn naar politieke macht. De druppel die de emmer deed overlopen voor de internetorganisaties... is het nieuws dat het bedrijf achter Insta en Facebook, Meta... de samenwerking stopt met onafhankelijke factcheckers in de VS. Maar, zegt premier Schoof, de overheid blijft gewoon op social media. En na een korte winterstop begint de eredivisie vanavond weer. Fortuna Sittard neemt het op tegen Go Ahead Eagles. En verder zijn er twee absolute topwedstrijden dit weekend. PSV tegen AZ en Feyenoord Utrecht. Die laatste club hoopt dat de terugkomen Sebastian Haller Meteen nog spelen komende zondag en dat hoopt hij zelf ook. I'm hoping to play, you know, uh, to get some minutes, to get involved. I have nothing to, uh, nothing to prove to myself uh, and to, and anyone. Uh, just like um, trying my best, you know, to, uh, Volgens FC Utrecht hangt het van de administratie bij de KVB af of Halleer mag spelen tegen Feyenoord. En spelen doen ze in de eerste divisie trouwens op heel veel plekken niet. Tot nu toe zijn drie wedstrijden afgelast vanwege sneeuw en ijs op het veld. Nou, het weer vanavond en vannacht is er kans op een winterse bui en moet je rekening houden met gladheid dus. Morgen wordt vooral een droge dag met een mix van wolken en zon en het wordt dan een graad of vijf. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N201, hoofddorp richting Uithoren.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 De platforms zijn een gevaar voor de rechtsstaat en de vrijheid, zeggen ze. Aanleiding voor de oproep is de aankondiging dat Facebook en Instagram stoppen met factchecken. Donald Trump gaat in hoger beroep. In de zwijgeldzaken rond Stormy Daniels hoorde hij vandaag zijn straf. Hij hoeft niet de gevangenis in, maar hij houdt wel zijn strafblad. De hele zaak is volgens Trump een poppenkast. Een totaal verbod op gezichtsbedekking bij betogingen kan niet, zegt het kabinet. Wel wordt bekeken of de regels kunnen worden aangescherpt.